12 uur. Mark Hokke met het NOS Journaal. Voor het tweede jaar op rij is de hoeveelheid stikstof in dierlijke mest gedaald. Volgens het CBS was er een daling van 2,6 ten opzichte van het jaar ervoor. Ook de hoeveelheid fosfaat daalde. De daling komt vooral doordat er minder koeien, varkens en kippen zijn in Nederland. En bij koeien speelt verder mee dat er ook minder stikstof in het voer zit. In totaal stoten de Nederlandse veestapel vorig jaar 490 miljoen kilo stikstof uit. Dat is onder het plafond van de EU van ruim 504 miljoen kilo. En ook in 2018 bleef Nederland daaronder. Deze nacht wordt in de Duitse hoofdstad Berlijn voor het eerst een dakloze telling gehouden. Bijna 4000 vrijwilligers gaan de straat op om vast te stellen hoeveel daklozen er zijn, waar ze vandaan komen en welke hulp ze nodig hebben. De politiek hoopt zo grip te krijgen op de situatie en passende maatregelen te kunnen nemen. Er zijn naar schatting 10.000 daklozen in Berlijn. In de eerste peilingwijzer van dit jaar is de VVD nog steeds de grootste partij... met 26 tot 30 zetels. Verder achter staat een grote groep partijen die allemaal rond de 15 zetels scoren. GroenLinks, de PVV, CDA en PVDA en ook Forum voor Democratie hoort daarbij... De partij is weer iets gegroeid na de ruzies binnen de partij afgelopen zomer. De brandweer heeft 40 bewoners van een flat in Rotterdam geëvacueerd... na een uitslaande brand in het gebouw. Daarbij raakte zeker één persoon zwaar gewond. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken. Volgens regionale omroep Rijnmond kreeg de alarmcentrale telefoontjes van mensen... die hun woning niet uit konden vanwege de rook die in het gebouw hing. Bewoners die vastzaten zijn met een hoogwerker naar beneden gehaald. Het weer, mogelijk valt in het noorden wat regen. De minima liggen vannacht rond de 6 graden.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 I. don't care if you're here or if you're not alone. I don't care, it's been too long. It's kinda like it didn't happen. The way that your lips move the way you miss was slow. I don't care, it's good as gone.